12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De tarieven van deurwaarders zijn een stuk hoger dan de daadwerkelijke kosten, blijkt uit onderzoek van het AD. Ze zijn gebaseerd op de kosten die een deurwaarder in 2001 maakte, maar door automatisering is het werk veel goedkoper geworden. Bij grote opdrachten van bijvoorbeeld woningcorporaties kan de deurwaarder de rekeningen met tientallen tegelijk verwerken. Volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders is er niets mis met de tarieven. Op de beurs is de koers van het aandeel Nutreco met bijna 40% gestegen... na het nieuws dat investeringsmaatschappij SHV het bedrijf wil overnemen. SHV heeft bijna 2,7 miljard euro voor de Nederlandse diervoedingsproducent geboden. 40 euro per aandeel, ruim 40% meer dan de slotkoers van vrijdag. Nutreco had vorig jaar een omzet van 5,2 miljard euro... en verkoopt diervoer in 80 landen. De directie van Nutreco steunt het bod. Amerikaanse transportvliegtuigen hebben bij de Syrische stad Kobani wapens, munitie en medische hulpgoederen afgeworpen voor de Koerden. Het is voor het eerst dat ze er met droppings worden geholpen. Materiaal is geleverd door de Koerdische autoriteiten in Irak. De afgelopen dagen zijn er 135 luchtaanvallen uitgevoerd op de troepen van de Islamitische Staat, die al weken probeert de stad te veroveren. Nederland moet tijdelijk stoppen met het uitzetten van asielzoekers naar Sierra Leone, Guinea en Liberia, waar ebola heerst. Die oproep doen oppositiepartijen D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Teven. In het radioprogramma De Ochtend zei D66-Kamerlid Schouw dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan België. Daar worden voorlopig geen asielzoekers naar ebola-landen teruggestuurd. Teven moet volgens de partijen met een menselijke blik naar het probleem kijken. Het weer, enkele buien, de meeste in het noorden, ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen buien met onweer en hagel, aan zee een stormachtige wind met zeer zware windstoten.